of het Joegoslavië-tribunaal en het Vredespaleis openen hun deuren. Het weekende blijft het wisselvallig, maar de temperaturen lopen wel iets op. Dit, Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar wordt op snelheid gecontroleerd op de A58 Breda-Eindhoven tussen de knooppunten Galder en de Baars.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 De rijkste Amerikanen betalen nu in verhouding minder belasting omdat winst uit investeringen veel lager wordt belast dan inkomen uit werk. Het voorstel heet de Buffett-belasting, genoemd naar miljardair Warren Buffett die onlangs voorstelde om miljonairs meer belasting te laten betalen. In de buurt van het financiële centrum van New York demonstreren zo'n duizend mensen tegen de invloed van het bedrijfsleven op de Amerikaanse politiek. De demonstranten zeggen geïnspireerd te zijn door de revoluties in de Arabische wereld, zoals die op het Tahrirplein in Egypte. Sommigen hebben dan ook tankjes opgezet omdat ze de demonstratie wekenlang willen volhouden. De Griekse premier Papandreou ziet af van een bezoek aan de algemene vergadering van de VN en het IMF in New York. Hij wil zich richten op het veiligstellen van een nieuwe noodlening van eurolanden. Papandreou moet nog een aantal bezuinigingsmaatregelen realiseren om aanspraak te kunnen maken op de lening. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft met afschuw gereageerd op de rellen bij het Feyenoordstadion gisteravond. Vlak voor de wedstrijd tegen de Graafschap probeerden supporters het gebouw van de club en het bestuur te bestormen. Ze staken vuurwerk af en vernielden de ingang van het gebouw. Abu Talib sprak van een walgelijke vertoning. Feyenoord-directeur Gudde noemde het incident verschrikkelijk. In Den Haag zijn vandaag twaalf internationale gerechtshoven en opsporingsinstanties open voor publiek. Dat gebeurt ter gelegenheid van de vierde editie van The Hague International Day. Onder meer het internationaal straf.